Schut met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een gijzelaar ontvangen van het Rode Kruis, meldt het leger op X. Na een korte ceremonie zal het lichaam naar Tel Aviv worden gebracht om geïdentificeerd te worden. Er liggen nog altijd stoffelijke resten van gijzelaars in de Gazastrook. Hamas moet die overdragen als onderdeel van het bestand met Israël... maar zegt dat nog niet te kunnen doen omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een overleg met de Oekraïense leider Zelensky aangedrongen op een deal om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij tijdens een derde ontmoeting in het Witte Huis. Zelensky vertelde dat er is gesproken over onder meer luchtverdediging en veiligheidsgaranties. Wel werd duidelijk dat Oekraïne voorlopig geen lange afstandsraketten krijgt van de VS, wat Zelensky graag wil. Na ruim 31 jaar is de identiteit van een dakloze man achterhaald... die dood was gevonden in Amsterdam. Het gaat om een Italiaan die vlakbij Napels woonde. De stichting Cold Case Zaken deelde in de hoop op een doorbraak... een foto van de man online. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij zijn zoon... via een krantenartikel uit de jaren 90. Daarin vertelt de zoon over de vermissing van zijn vader. DNA-onderzoek leverde vervolgens een 100% match op. De Britse prins Andrew geeft zijn koninklijke titels op, waaronder zijn titel hertog van York. Heeft hij besloten na overleg met koning Charles. Andrew ligt al jarenlang onder vuur vanwege zijn banden met zedendeliquent Jeffrey Epstein... die in 2019 in zijn cel overleed. Andrew is beschuldigd van seksueel misbruik van een jonge vrouw in het huis van Epstein.